Zijn vier jonge kinderen waren erbij, probeerden hem tegen te houden en raakten zelf ook gewond. kinderen zagen dat hun moeder op straat overleed aan haar verwondingen. De man moet dus 18 jaar de cel in en moet ook een schadevergoeding van ruim 140.000 euro betalen aan zijn kinderen. Een ritje met de trein wordt volgend jaar ruim 6% duurder. Dat meldt de NS. Je hoort economieverslaggever Ruben Eg. Nou is dat veel. Dit jaar was dat 6% en dat vonden we toch ook al wat. Maar ja, het had 12% kunnen zijn. De minister sprak eerder nog van 9%. Dus ja, wat dat betreft een flinke verhoging. Maar het had erger kunnen zijn. De Britse punkband Bob Villen hoeft niet voor een Nederlandse rechter te verschijnen. In september riepen bandleden anti-Israël leuzen tijdens een optreden in Paradiso. Zo wensen ze het Israëlische leger dood. Volgens het Openbaar Ministerie kunnen de uitspraken van Bob Villen worden opgevat als provocatief en grof, maar zijn ze niet strafbaar. En een bijzondere zoektocht in Middelburg. Daar zijn ze namelijk op zoek naar een deel van de ambtsketen van de burgemeester. Die is ze verloren tijdens het fietsen. Hart van Nederland vroeg aan Middelburgers of ze al iets hebben gevonden. Ik ben heel benieuwd waar die is eerlijk gezegd. Ik ben al best een eind aan het lopen, maar ik ben niets, maar ook niets tegengekomen. Ja, niet gevonden helaas vanochtend. Vijf kilometer gelopen, niet gevonden. Ik heb het gelezen en eh, nog niet gevonden ook zelf. Ook niks zien liggen ergens. De hele dag op pad. Eigenlijk de hele dag zoeken. Ja, mijn lessen afbellen en zoeken. Ja. ja. Wij gaan ons best doen om hem te vinden. Ja, wie het stukje van de burgemeestersketting vindt en komt brengen... kan een lekker kopje koffie en een bos bloemen verwachten, zegt de burgemeester. Het weer, dat nou, is in ieder geval een droge dag met wat wolken, maar vooral ook veel zon.